Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brussel zijn twee politieagenten neergestoken. Eén agent, een man van 20, is overleden. Hij zou met een mes in zijn hals zijn gestoken. De andere agent ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Justitie onderzoekt of het gaat om terrorisme. Volgens Belgische media riep de dader Allahu Akbar. De politie heeft hem neergeschoten. Hij overleed in het ziekenhuis. De man zou eerder op de dag naar een politiebureau zijn gegaan... en hebben gezegd dat hij agenten ging vermoorden. De dader die illegaal in België België verbleef werd verhoord, maar niet vastgezet. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt hoe ziekenhuizen toezicht houden op betalingen die ze krijgen van de medische industrie. Uit berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur is gebleken dat tientallen cardiologen in stilte geld aannamen van fabrikanten. Het is voor artsen niet verboden om zich te laten sponsoren, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek, maar dat is wel aan een aantal regels gebonden. Zo moet het ziekenhuis er toestemming voor geven. Als de inspectie oordeelt dat het toezicht tekort heeft geschoten, kunnen er boetes worden opgelegd. Duikers hebben voor de kust van Florida een groot stuk van de Challenger gevonden. De space shuttle die in 1986 bij het opstijgen explodeerde. Het gaat volgens NASA om het grootste teruggevonden stuk in meer dan 25 jaar. Het is zeker 4,5 bij 4,5 meter groot, waarschijnlijk een stuk van de romp. De duikers waren voor een documentaire op zoek naar een verdwenen vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog... maar stuitten toen op het kenmerkende hitteschild van de space shuttle. Bij de explosie van de Challenger kwamen de zeven bemanningsleden om het leven, onder wie een lerares die meevloog. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Minima tussen 6 en 10 graden.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 to Berlin In every disco I get in My heart is pumping for love Pumping for love Cause when I'm thinking of you And all the things we could do My heart is pumping for love You left me longing for you From Paris to Berlin In every disco I get in My heart is pumping don't need every brand new boy or girl. Showing the feeling you get from whatever blijven naast jou Ik heb niets liever, mijn darling Liever spend ik met jou de morning Maar het eind van de maand is calling Mijn phone Liefst zou ik jou bellen, maar zit kwap te tellen Ga met jou rukt op dat ik anders doe Dat is omdat ik ook anders ben Ik kan niet altijd komen naar je toe Waarom begrijp jij niet waarom ik ren?